Annette Schut met het NOS Journaal. Bij het ministerie van Financiën zijn meldingen binnengekomen... van grensoverschrijdend gedrag van prinses Laurentien. Dat bevestigt het ministerie na berichtgeving in het AD. De prinses heeft ambtenaren volgens de krant onbehoorlijk bejegend. Het ministerie erkent dat tijdens de samenwerking de emoties wel eens hoog zijn opgelopen... en dat een aantal collega's daar melding van heeft gedaan. De stichting waar Laurentien voor werkt noemt de meldingen lasterlijke beschuldigingen. In Gaza is opnieuw een hulpverlener gedood. Het gaat om een Palestijnse medewerker van World Central Kitchen. Volgens de voedselhulporganisatie werkte de man in een magazijn in Rafah. Hij zou niet tijdens zijn werk zijn gedood. De Tunesische president Said heeft premier Hashani ontslagen. Waarom dat precies gebeurde is niet bekend. Mogelijk speelde de watercrisis in het land een rol. In Tunesië is vanwege de droogte een drinkwaterquotum ingesteld. President Said beschouwt die waterbesparingen als een manier om hem dwars te zitten... in aanloop naar de presidentsverkiezingen. Volgens hem zijn de voorraden juist overvol. Hulpdiensten hebben de laatste overlevenden onder het puin van het ingestorte hotel in Duitsland gehaald. Na een reddingsactie van ruim 24 uur kon de vrouw worden gered. Bij de instorting kwamen twee mensen om het leven. In Oostenrijk is een terroristische aanslag vereideld. Drie concerten van Taylor Swift werden afgelast... omdat twee mannen van plan waren daarbij een aanslag te plegen.